11 uur. Gert Kluuk met het NOS-journaal. De vooruitzichten in de bouw zijn opnieuw verslechterd. Het Economisch Instituut Bouw Nijverheid heeft de verwachtingen voor dit jaar verlaagd. Tot nu toe werd uitgegaan van een productiedaling van 8%. Dat is bijgesteld naar procent. De cijfers zijn aangepast aan aanleiding van de slechte resultaten... in de eerste vier maanden van het jaar. Het CBS kwam vorige maand al met sombere cijfers over de woningbouw. Daaruit bleek dat er in het eerste kwartaal bijna de helft minder woningen zijn opgeleverd dan vorig jaar. De problemen in de bouw worden veroorzaakt door de economische crisis. Een Australische priester moet bijna 20 jaar de cel in voor kindermisbruik. De 67-jarige priester bekende dat hij tussen 1968 en 86 zeker 25 jongens heeft misbruikt op scholen in New South Wales. Zijn slachtoffers waren tussen de 5 en 16 jaar. De priester zei dat hij spijt heeft. Hij noemde zichzelf een weerzinwekkende pedofiel en bood aan slachtoffers en familie excuses aan. De rechter was er niet van overtuigd dat hij oprecht berouw heeft. Slachtoffers en familie zijn blij met de celstraf van bijna 20 jaar... maar vinden dat de Rooms-Katholieke Kerk rekenschap moet afleggen voor wat er is gebeurd. De luchtmacht van Turkije heeft in het noorden van Irak aanvallen uitgevoerd op stellingen van Koerdische opstandelingen. Er werden in twee regio's bombardementen uitgevoerd. Het is niet duidelijk hoeveel doden daarbij zijn gevallen. Volgens de Turken gebruiken de Koerden het noorden van Irak als uitvalsbasis voor aanvallen op het Turkse leger. De afgelopen tijd is de strijd in het zuidoosten van Turkije weer opgeleid. Daarbij zijn zeker 50 Turkse militairen en een onbekend aantal Koerdische strijders omgekomen. Het weer, eerst wat volkenvelden, daarna zonnig. Het wordt 27 graden in het noordwesten en 35 in het zuidoosten. Tegen de avond neemt de kans op regen of onweersbui toe.